Ze zouden onder meer betrokken zijn bij illegale geldtransacties met Iran en bij omkoping in de bouw. Een van hen zegt dat Erdogan zelf ook moet opstappen omdat hij van veel zaken op de hoogte was. In Istanbul en andere Turkse steden is tegen de corruptie in de regering gedemonstreerd. Bij twee bomaanslagen op christelijke doelen in Bagdad zijn op eerste kerstdag zeker 49 doden gevallen. Dat is veel meer dan aanvankelijk werd gemeld. De eerste bom ontplofte op een kerstmarkt in een christelijke wijk van de Iraakse hoofdstad. Een paar minuten later ontplofte een auto met explosieven voor de Maria-kerk. Juist toen de kerkgangers naar buiten kwamen. De Japanse premier Abe heeft een omstreden oorlogsmonument bezocht. Daar worden de geesten geëerd van gesneuvelde soldaten, onder wie 14 veroordeelde oorlogsmisdadigers. Bezoeken van Japanse leiders aan de gedenkplaats leiden altijd tot woede in China en Zuid-Korea, omdat die landen in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden onder de Japanse agressie. Door de overstroming in het zuiden van Engeland zijn zeker duizend huizen onder water gelopen. Het heeft er dagen geregend en het einde is nog niet in zicht. Zeker 24.000 huishoudens zitten nog zonder stroom. Honderden gedupeerde gezinnen hebben van het energiebedrijf een gratis kerstdiner gekregen in een pub of restaurant. En in Schravendeel bij Dordrecht hebben boze christenen een filiaal van Albert Heijn met pamfletten beplakt. Ze roepen op tot een boycott van de winkel omdat die nu ook op zondag open is. Op zijn Facebookpagina heeft de winkelier uit Schravendeel een reactie geplaatst. Hij dreigt dat hij de camerabeelden van de plakkers openbaar zal maken. Het weer is overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon even. Verder kan in het zuidwesten een bui vallen. Het wordt zo'n 7 graden. Komende nacht en morgen gaat het weer flink regenen.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 But even if the sun shines from now to Christmas Day, ZFM. One, two, three, four. One, two, four. <laughs> yeah. <laughs> I think that's tremendous. Okay. They came in the way that good things come with the light shining in his eyes.